Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Koning Willem-Alexander en zijn gezin zijn terug in Nederland. Om iets over acht landen ze aan boord van een KLM-vlucht op Schiphol. Rond 9 uur kwam het gezin per auto aan op Paleishuis ten Bosch. Gisteren vertrokken ze met het regeringsvliegtuig naar hun vakantiehuis in Griekenland. Maar na ophef hierover liet de koning weten de vakantie af te breken. Premier Rutte was op de hoogte van de vakantieplannen. GroenLinks en de SP willen van Rutte weten wanneer hij hiervan wist... en of hij er bezwaar tegen heeft gemaakt. De Italiaanse premier Conte komt morgen met nieuwe coronamaatregelen. Welke dat zijn is nog niet bekend. Daarover overlegt de regering nog met lokale autoriteiten en gezondheidsorganisaties. Vandaag werden er in Italië bijna 11.000 besmettingen en 47 doden gemeld. In het voorjaar was Italië de coronabrandhaard van Europa. Het land ging twee maanden in lockdown. Daarna nam het aantal besmettingen af en leek de uitbraak onder controle. Slowakije is van plan om de hele bevolking te testen op het coronavirus. De regering heeft 13 miljoen snelle antigentests gekocht voor inwoners ouder dan 10 jaar. De bedoeling is dat er op korte termijn wordt getest in twee weekenden. Het is nog niet duidelijk of het verplicht wordt... maar de premier van Slowakije overweegt mensen die zich laten testen te belonen. De premier hoopt dat minstens 90% van de Slowaken meedoet. Armenië en Azerbeidzjan zijn het opnieuw eens geworden over een wapenstilstand in de regio nagorno karabach Het staakt het vuren ging om middernacht plaatselijke tijd in. Vorige week werd er na bemiddeling van Rusland ook een gevechtspauze afgesproken, maar dat werd sindsdien geregeld geschonden. Sinds eind vorige maand is het conflict in de regio Nagorno-Karabakh weer opgeleid. Het weer. Vannacht trekken wolkenvelden over het land. Hier en daar kan een bui vallen. Het koelt af naar 5 tot 8 graden. Ook morgen bewolkt. Af en toe breekt de zon door bij een graad of 12.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 For the love of what? You see, it's something that I just can't explain. You gotta feel it. You gotta vibe on it. You gotta get high on it. It's just the way of life, baby. And we're gonna keep living it and breathing it all life long. Baby Your of view will get around nothing Everybody's gonna see of you and me from love. Yeah, so your love, found love. girl. I want your love, girl. I need your love, but I want your soul. Girl, I want your love, girl. I need your love, found love. girl. I want your love, girl. I need your love, but I want your soul. soul, soul, soul. hit. hit, This is mine. lose all control Like a fire burning deep in my soul, yeah And when I feel you, it feels like I'm in heaven It goes on forever like a dime on a roll And when I hear you calling, it's like heaven I wait, yeah Forever till I'm out of the cold, yeah And when I hear you calling, I'm in heaven We'll be there together, no I won't be alone soul, yeah And when I feel you, it feels like I'm in heaven It goes on forever like a gun on a roll And when I hear you calling, it's like heaven I wait, yeah, forever till I'm out of the cold, yeah And when I hear you calling, I'm in heaven We'll be there together, no I won't be Capistelli.